Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Venezuela zijn meerdere kopstukken van de oppositie opgepakt. Ze horen bij Maria Corina Machado, de grootste tegenstander van de huidige president Maduro. Een campagnechef en een verkiezingscoördinator zijn door de politie gearresteerd. Kort daarna haalde Machado op sociale media fel uit naar het regime van Maduro. Ze noemt het brute onderdrukking en een laffe actie. Machado wil president worden, maar is door Maduro uitgesloten van de verkiezingen van komende zomer... omdat ze verdacht wordt van corruptie. Het Openbaar Ministerie heeft voor een reeks gewelddadige overvallen celstraffen tot levenslang geëist. In de zaak staan zes verdachten terecht uit de kop van Noord-Holland en Rotterdam. Bij één overval werd een man van 72 doodgeschoten. Volgens het OM gingen de verdachten als beesten tekeer. Naast één keer levenslang werd ook drie keer tot 20 tot 30 jaar cel geëist. Het Israëlische leger zegt nog bezig te zijn met de inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. Sinds maandag zouden er 300 mensen in en rond het ziekenhuis zijn gearresteerd. Volgens Israël is er geld gevonden dat wordt gebruikt voor terrorisme. Hulpverleners zeggen tegen CNN dat ze niet bij het ziekenhuis kunnen komen vanwege Israëlische scherpschutters. Het weer in het noorden kans op wat motregen, minima vannacht rond de 7 graden. De komende dag eerst veel bewolking, later ook wat zon.